Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken vinden dat het ministerie te weinig mensen aanneemt met verschillende culturele achtergronden. Blijkt uit een opgedoken brief aan minister Blok. De minister belooft in gesprek te gaan met de ambtenaren. De timing van de brief is opmerkelijk. Juist deze week ligt Blok onder vuur vanwege omstreden uitspraken over de multiculturele samenleving. Op de Gazastrook is voor het eerst in maanden een Israëlische militair omgekomen. Volgens het Israëlische leger is de soldaat doodgeschoten door Palestijnse militanten. In het gebied is vandaag over en weer geschoten. Na mortierbeschietingen uit Gaza heeft het Israëlische leger doelen van Hamas gebombardeerd. Daarbij zijn volgens Hamas vier Palestijnen gedood. Onder de gewonden van het steekincident in een bus in het Noord-Duitse Lübeck zijn ook twee Nederlanders, een man en een vrouw uit Friesland. De man ligt nog in het ziekenhuis. Ze zaten vanmiddag met een andere man en vrouw uit Friesland in de bus in Lübeck toen een Duitser van Iraanse afkomst op passagiers begon in te steken. Hij werd meteen opgepakt. Zijn motief is nog onduidelijk. In totaal raakten tien mensen gewond. In een recreatieplas in Panheel in Limburg is een peuter van twee verdronken. Het slachtoffer zou een tijdje onder water hebben gelegen. Badgasten hebben het kind uit het water gehaald en gereanimeerd... maar het overleed later in een ziekenhuis in Roermond. De politie gaat uit van een ongeluk. De 102e Vierdaagse van Nijmegen is uitgelopen door ruim 41.000 wandelaars. Bijna 3500 deelnemers hebben de afgelopen dagen moeten opgeven. Vandaag, op de laatste dag, vielen de minste mensen uit, 298. Volgens het Rode Kruis hadden deelnemers en toeschouwers vandaag wel veel last van de hitte. Sommige mensen vielen flauw. Het weer. Vannacht kan er in het zuiden en zuidoosten een enkele onweersbui vallen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen is het opnieuw vrij zonnig, maar er kan vooral in het zuiden en zuidoosten weer een enkele bui ontstaan.